En dan zijn veel verplegers en artsen ook nog eens zelf ziek of in quarantaine. Bij dit ziekenhuis in Harderwijk konden ze de drukte niet meer aan. Zij namen vannacht geen patiënten meer op. Een hele moeilijke beslissing, want als ziekenhuis heb je natuurlijk eigenlijk in beginsel het idee dat je nooit dicht mag. Eh, maar we moesten het echt even doen om eh, wat verlichting te brengen in het ziekenhuis. Het personeel was gisteren eigenlijk heel dankbaar dat we even de deur dicht hebben gedaan, zodat zij weer op adem konden komen. In tientallen andere ziekenhuizen gaat het nu zo hard dat sommige operaties, chemokuren en transplantaties voorlopig moeten worden uitgesteld. In Emmen hebben twee jongens van 12 en 13 gisteravond geprobeerd een snackbar te overvallen. De eigenaar van de tent zegt tegen het Dagblad van het Noorden dat de twee zo schrokken toen hij binnenkwam dat ze meteen probeerden weg te komen. Hij kon één snotaap, zoals hij zelf zegt, overmeesteren. De jongen had een mes van 60 centimeter in zijn handen. De eigenaar vindt het maar een domme actie, want iedereen betaalt contactloos of online. De twee zitten vast. In het zuiden van Noorwegen zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd na een aardverschuiving. Het gebeurde in een plaats iets boven Oslo. Er zijn minstens 10 gewonden en mogelijk meerdere vermisten. Volgens de politie is het een ravage. Huizen zijn vernietigd en er is een grote krater ontstaan. En ze hebben er een zeesluis, een boulevard en een oude kerk. Maar binnenkort staat er nog een toeristische trekpleister in Terneuzen. Grote letters van de naam van de Zeeuwse plaats. Tenminste, drie letters en daarna twee neuzen. Letters T, E, R in de kleur blauw. En twee grote neuzen in de kleur oranje. Het geheel wordt twee meter hoog en het dient als een eh, blikvanger. Ja, het is echt geen 1 april grap. In Amsterdam zorgde zoiets voor horders toeristen die kiekjes en selfies maakten bij de letters. En daar hopen ze in Terneuzen ook op. Zodat het echt een eh, uitnodiging wordt voor mensen die naar Terneuzen komen. Van kijk, hier, hier staat nou iets leuks, iets, iets opmerkelijks. Duurt nog wel een paar weken voor je met het neusje van de zalm van Terneuzen op de foto kunt. Krijg je nog het weer. Op veel plekken is het grijs en regent het. Het is vanmiddag een graad of 6. Oudjaarsdag meer van hetzelfde, bewolkt, regenachtig en ietsje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A27 Almere richting Utrecht dicht. Tussen de Almere en Almere Hout ligt daarom op de weg. Dat gaat een tijdje duren, denkt Rijkswaterstaat. Verkeerweg naar Hilversum of Utrecht rijdt voorlopig beter om via de A6 en de A1.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 If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better say doing you right. Yeah. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. Yeah. I don't wanna keep you up, you, but you can you keep it up.